nieuws van 7 uur. Anouk Thijssen met het NOBiel bellen. Dat blijkt uit een publieksonderzoek door de regionale omroepen en de NOS. Inwoners van Drenthe en Noord-Brabant zijn het minst tevreden over het bereik met hun mobiele telefoon. Vaak kan er thuis niet worden gebeld, ge smst en soms kan er zelfs niet naar 112 worden gebeld. Volgens KPN wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er in heel Nederland mobiel kan worden gebeld, maar dat is niet eenvoudig te realiseren. Het aantal ongelukken in het verkeer is het afgelopen jaar flink toegenomen, blijkt uit cijfers van verzekeraars. Vorig jaar dienden particulieren 8% meer schadeclaims in dan in 2014. De verzekeraars noemen drie oorzaken. De achterblijvende infrastructuur, meer afleiding tijdens het reizen van bijvoorbeeld smartphones en een gebrek aan handhaving van huftergedrag. De democratische leider in de Amerikaanse Senaat, Harry Reid, heeft hard uitgehaald naar FBI-directeur Comey, die vrijdag bekendmaakte dat een nieuw onderzoek naar de e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton is geopend. Reid verwijt de FBI-topman partijdigheid en zegt dat hij mogelijk de wet heeft overtreden. De FBI heeft inmiddels toestemming gekregen van de rechter om de mails te analyseren. Het koninklijk paar is begonnen aan het staatsbezoek aan Australië. De koning en koningin werden in Perth verwelkomd met een traditionele rookceremonie. Aanleiding voor het bezoek is de ontdekking van de Australische westkust door de Nederlander Dirk Hartog. Deze maand precies 400 jaar geleden. Een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Australië staat ook op het programma. De Haagse rechtbank begint vandaag aan het proces tegen Geert Wilders. De PVV-leider wordt vervolgd voor zijn uitspraken over minder Marokkanen... die hij deed tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de eerste procesweek komen onder meer getuigendeskundigen aan het woord. Wilders zelf is niet aanwezig, heeft hij al laten weten. De eis van het Openbaar Ministerie wordt op 16 november verwacht. Het weer, plaatselijk mist en het is zo'n 4 tot 5 graden. Later gaat de zon schijnen, alleen in het noorden en oosten zijn er meer wolken. Het wordt een graad of 15.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 En dit zijn de wegen met de meeste vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude 12 kilometer, 20 minuten extra. Bij Almere op de A6 richting Amsterdam 12 kilometer en een uur vertraging. Mensen moeten weer wennen aan de nieuwe wegsituatie. A12 richting Den Haag tussen Knoop het Lunet en Knoop het Oude Rijn 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En verderop is er bij Gouda op de A12 richting Den Haag ook een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwebrug en Gouda staat 8 kilometer.